De financiën zijn niet op orde en het management functioneert slecht. In oktober werden de directeur en twee naaste medewerkers gearresteerd... op beschuldiging van mensenhandel, mensensmokkel en oplichting. De hogeschool werft zijn studenten vooral in Azië. Die zouden naar Nederland zijn gelokt, nauwelijks onderwijs krijgen en slecht zijn gehuisvest. De voormalige piloot van Transavia, Julio Potsch, wordt door Spanje uitgeleverd aan Argentinië. De Nederlands-Argentijnse Potsch moet in Argentinië terechtstaan voor betrokkenheid bij de zogenoemde dode vluchten onder het Fidela-regime. Daarbij werden tegenstanders van het regime levend boven zee uit vliegtuigen gegooid. De piloot werd in september in Spanje gearresteerd. De EU-landen en de Europese Commissie steunen Haiti met ruim 420 miljoen euro. Minister Koenders heeft namens Nederland 2 miljoen euro beschikbaar gesteld... en ook betaalt Nederland de kosten van een reddingsteam en het marineschip de Pelikaan. Verder verdubbelt de regering het bedrag dat binnenkomt op Giro 555. Radio 2 en de Wereldomroep doen ook mee met het initiatief Radio 555 voor hulp aan Haiti komende donderdag. Eerder was al duidelijk dat 3FM, Q-Music, Radio Veronica, Radio 538 en Slam FM donderdag het programma van Radio 555 uitzenden. Donderdagavond is er ook een televisieactie op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. De burgemeester van Culemborg heeft de noodverordening voor de wijk Ter Weide verlengd tot en met tenminste volgende week maandag. Burgemeester van Schelven heeft tot verlenging besloten in het belang van de rust en veiligheid in de wijk.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 Vorig jaar overleden, veel te vroeg overleden. En eh, zijn fans zijn allemaal nog eh, in diepe rouw. Misschien heeft u het nog wel gezien op tv. Ze zijn ook bezig met eh, My Name is Michael. Oftewel, wie gaat de nieuwe Michael Jackson worden? Nou ja, een nieuwe Michael Jackson zal allemaal nooit meer komen, denk ik. Hè? Hetzelfde als er nooit geen Paul Jong meer zal komen horen we helaas ook veel te weinig van van deze man. Hoop in the Hopeless World. better part of town. But daddy did things she'd rather not talk about. the prayers are not heard. 2008 als zijn laatste cd verschijnt. Althans, volgens is zijn eh, website. Daar heb ik net eens even op zitten kijken. Als je gaat kijken naar tourdates, dan staat er helemaal niets. Dus ik denk dat deze Paul uh, Jong eigenlijk helemaal eh, niet meer optreedt. En cd's, ja, die worden er eigenlijk ook niet meer uitgegeven zoals ik net al zei. 2008 was zijn laatst verschenen cd, Wherever I Lay My Head. En dat was dan weer een verzamel cd met al zijn grootste hits. En dit is ook een oudje hoor. Had better van Popcorn. dat was uit de tijd van eh, de Moog synthesizer, zoals ze dat toen noemden. Toen waren er eh, ja, heel wat mensen die hadden dan zo'n eh, zo'n elektronisch orgel helemaal omgebouwd... om allerlei rare geluidjes eruit te halen. En daar werd dan ook nog eens een keer muziek meegemaakt. Ik kan me nog herinneren dat ik een LP had met Moog synthesizers... iets aan Bach of iets dergelijks. Er werd alleen maar klassieke muziek werd uitgevoerd op die Moog synthesizers. Ik heb er veel van gedraaid in die tijd. Here's to the ladies, Tony Bennett. Somewhere over the rainbow. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway there's a rainbow highway to be found leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, skies are blue. And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you find. can't I? Het grote orkest achter Tony Bennett, heerst to the Ladies, zo noemden ze deze cd. En wie ook ooit zo'n cd heeft opgenomen met een groot orkest achter hem... Dat was niemand minder dan Rod Stewart. Nu doet hij het met iets minder artiesten. Tracks of My Tears. People say I'm alive life of the party Cause I tell a joke or two Although I might be laughing loud and hearty Deep inside So take a good look at my face.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 lost in the mud of oppression. Have been nothing to show for my work. Lead me in no right direction. So I call on quick relief to answer the doubt in my past. All I know is that I've come. live in Ahoy, When We Don't Talk. En dit komt uit eh, Rotterdam, de omgeving van Rotterdam. Danny Vera, Hold On A While, zo heet de cd... die hij uitbracht in 1998. Eh, hmm, hmm, de titeltrek hiervan... here. Een een jongeman hier uit eh, Rotterdam. Hij is beïnvloed door onder andere Roy Orbison... en trok de grote plas over naar Amerika om daar zijn eerste gitaar te kopen. Een hollowback gitaar, zoals ze dat daar zo mooi kunnen noemen. En dat deed hij om eh, ja, zoveel mogelijk de klanken van zijn eh, grote idolen te, zo goed mogelijk te kunnen evenaren. Hij is bezig geweest met het schrijven van muziek, heeft dat opgenomen hier in Nederland, maar is ook afgereisd weer naar Amerika om daar weer een cd op te nemen. Nou, dit is een van de cd's waar stukjes opgenomen zijn in Amerika. En zijn eh, volgende cd's, die ik helaas niet in mijn bezit heb, blijken daar ook eh, opgenomen te zijn. Leidse Kader was een programma van de KRO op Radio 3. Daar traden diverse live op. Onder andere De Dijk. En zij speelde daar Zo is het goed. buiten de kou. Buiten de wereld. En ik niks nog moet. Hier bij jou. Zo is het goed. Zo is het goed. Ik streel through. Deborah Harry. Zij luistert beter naar de naam Blondie. En dit is de hit waarmee zij doorbraken. Alweer jaren geleden, Hard Heart Glass. eeuwige om tussen haar kiezen en dan toch nog liedjes zingen. Het is goed dat het allemaal weg werd toen, Blondie en the Heart of Glass. Begin jaren 80 was er een eh, duo die luisterde naar de naam Jazoo. Ze bestonden slechts 18 eh, maanden, maar ze hebben ook maar twee albums uitgegeven. Twee studioalbums uitgegeven. Maar de impact die ze achterlieten, die waren ontzettend groot met die, eh, met die twee albums. De dame die daarna solo ging, luistert naar de naam Alison Moyer. Tussen november 84, haar LP CD 11 en oktober 2007, The Turn, heeft zij nog vijf albums uitgebracht. En dit is een van haar grootste. is echt uit eh, 2009, eind 2009. Tell me what you are thinking van Waylon. The final card is drawn against me. I guess I'm used to being fooled again. I played the game and left behind me. zat eh, een beetje door mijn eh, platencollectie heen te spartelen. En toen dacht ik op een gegeven moment van... dit is ook wel leuk om dat weer eens een keer te draaien. Het is toch al heel lang geleden dat dit in het programma Muziekcarrière is gedraaid, hè? Mascanada, op dit moment van El Giro. sing oh, oh, oh, oh, oh. Saddle in your feet, you get bazaar. Posso samba está animado e eu quero é samba. Este samba que eu estou demarcado. Esse mais aperta vai samba de tudo. Mas que nada, isso é muito bom, isso que eu te legal. Say sitting on a bike, kid, kid, shaking do feet now. it, just. してさばきにしてまで勝つ餌までことばゆサンバじゃぽちゅうちゅうしきならけならましてまけならさもともえかちゃらわかぶってうせなばけでけどしげぬぺな